Dik met het NOS Journaal. In Den Haag heeft de politie beslag gelegd op 30 panden die in totaal ruim 3 miljoen euro waard zijn. Een man en een vrouw van 58 zijn aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de Haagse panden met crimineel geld betaald. De man is al twee keer eerder veroordeeld, onder meer voor de valsheid in geschriften en oplichting. De politie nam ook vier auto's, een motor en kantoorspullen in beslag en heeft een aantal bankrekeningen bevoren waarop honderdduizenden euro stonden. Bij de stichting Zonnehuizen verdwijnen volgens het CNV een derde van de 1500 fulltime banen. Vanochtend werd bekend dat Zonnehuizen per direct wordt overgenomen door ondernemer Loek Winter en zorginstelling LSG Rentray. Het is nog onduidelijk of de overname ook gevolgen heeft voor de bewoners. Vorige maand verklaarde de rechter Zonnehuizen failliet. Door fouten van het bestuur heeft de stichting een schuld van bijna 18 miljoen euro. COA-directeur Al Bayrak mag binnenkort weer aan het werk. Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep de non-actiefstelling van haar opgeheven. Al Bayrak was op 27 september vorig jaar op non-actief gesteld na aanhoudende klachten over haar functioneren en haar beleid. Het gerechtshof zegt dat de Raad van Toezicht uit het oog is verloren dat Al Bayrak alleen op non-actief werd gesteld voor het gedeelte van het onderzoek waarin het gaat om haar persoon en functioneren. De Raad had duidelijk moeten maken dat het een tijdelijke maatregel was. Anti-rookstichting Stivoro wijst erop dat een deel van het stoppen met rokenpakket nog wel wordt vergoed door de basisverzekering. Lange tijd zag het er naar uit dat alle anti-rookhulp door de roker zelf zou moeten worden betaald. Maar aan het eind van het jaar werd beslist dat gedragsondersteunende hulp nog wel wordt vergoed. Medicijnen, zoals tabletten, nicotine, kauwgom en pleisters vallen daar niet onder. Voor de Vara Radio zei Stivoro dat bijna niemand weet dat er dus toch een deel voor de verzekering wordt vergoed.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 Terwijl ik nu alleen maar denk: Ah, wat zei je zin in mijn leven? Zeg me wat je wil. Star op te zeggen Zeg me wat je wil. Star op het Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee.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 106.9 ZFN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 在空中。 heart make me wanna say